Goedemiddag, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Hamas zegt dat ze zo snel mogelijk onderhandelaars naar Egypte sturen. Ze willen verder praten over een voorstel dat op tafel ligt van Israël. Volgens dat plan zou er een tijdelijk staakt het vuren moeten komen... waarbij Hamas Israëlische gijzelaars vrijlaat en Israël Palestijnse gevangenen. Ondertussen zijn er voor het eerst hulpgoederen naar Gaza onderweg via het noorden. Komt vooral door druk van Amerika, vertelt correspondent Nasra Habib Allah. Daarin zouden eh, onder andere voedsel zitten en medische hulpgoederen. En eh, ja, die, dat is dus eigenlijk de eerste deel vrachtwagens wat via RS dus via het noorden van Gaza binnen is gekomen. Ehm, en die zijn dus vanuit RS verspreid over dat noordelijke gebied. Het gaat om 30 vrachtwagens met water, eten en medicijnen. Nagenieten is er niet bij voor bezoekers van Koningsdag in Berkel en Roderijs. Meerdere mensen zijn flink ziek geworden. Ze moesten overgeven en kregen last van diarree. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft negen meldingen binnengekregen. De GGD heeft een enquête verspreid om te checken of meer mensen er last van hebben. En deze zondag is bevrijdingsdag en dat betekent dat weer een paar artiesten als ambassadeur van de vrijheid de helikopter pakken om langs alle festivals te gaan. Een van die artiesten is zangeres Wende. Naast optreden gaat ze ook actie voeren. Doet ze voor een vrouw die, die nu in Saoedi-Arabië is veroordeeld tot 11 jaar cel... omdat ze opkwam voor vrouwenrechten. Ze sprak met haar zus, die gevlucht is uit dat land... omdat ze daar niet in vrijheid kan leven. It's uh, not normal life, not freedom, just I want my right. Om aandacht te vragen voor de situatie van de zussen en meer vrouwen in Saoedi-Arabië... heeft Wende een actie bedacht. Per concert ga ik een petitie ondertekenen voor mensen die gevangen zitten... omdat hun de mond gesnoerd is, omdat zij opgekomen zijn voor meer vrijheid. En ik denk dat wij onze vrijheid het beste kunnen vieren door die voor een ander mogelijk te maken. Naast Wende zijn ook Cloud, Fleming en Sonmieu ambassadeurs van de vrijheid dit jaar. Het weer dan nog. Zometeen beginnen in het zuidoosten pittige buien met onweer. Die trekken langzaam naar het westen. Later vanavond wordt dat wat minder. Morgen begint bewolkt en nat, maar later droogt het op en breekt de zon nog even door. Het wordt dan 14 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De meeste vertraging in onze regio heb je momenteel tussen de 80 kilometer file die er in totaal staat op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. 8 kilometer tussen eh, bij Roelevarensveen, 10 minuten daar. 10 minuten oponthoud op de A7 vanuit Zaanstad naar Hoorn bij Purmerend door de werkzaamheden. Kwartiertje op de A7 vanuit Hoorn naar Heerenveen bij Brezandijk, 3 kilometer file daar. Op de A22 is de rechterrijstrook dicht vanuit Beverwijk naar Velzen na een ongeluk bij IJmuiden. En daar heeft het verkeer op de N197 flink last van vanuit Heemskerk naar Beverwijk is de vertraging namelijk drie kwartier voor de aansluiting met de A22. N208, Sassenheim Haarlem bij de aansluiting met de N207. Twee kilometer file, maar wel met een kwartier op onthoud.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 waar onder meer een tijdelijk staakt het vuren in is opgenomen. Twee zussen zijn veroordeeld voor het voorbereiden van terroristische misdrijven... in het lidmaatschap van terreurorganisatie IS... De vrouwen horen bij een groep die werd teruggehaald uit een gevangenenkamp in Syrië. In de Amerikaanse stad Baltimore is het lichaam van een vermiste wegwerker gevonden. Het gaat om een van de slachtoffers van de brug die onlangs instortte. En het weer in het zuiden code geel vanwege stevige onweersbuien. In de avond nemen die buien geleidelijk weer af, voor de graad of 11.